Ek met het NOS-journaal. De Oscar voor beste film gaat dit jaar naar One Battle After Another. De zwarte komedie van regisseur Paul Thomas Anderson... was met in totaal zes beeldjes de grote winnaar van de avond. Die film kreeg onder meer ook de Oscar voor beste regisseur. Jessie Buckley won de Oscar voor beste actrice... voor haar, film in, voor haar rol in de film Hamnet. De Oscar voor beste acteur ging naar Michael B. Jordan. Hij speelde in de horrorfilm Sinners beide rollen van een tweeling... De Zuid-Koreaanse hit K-pop Demon Hunters won de Oscar voor beste animatiefilm en beste originele nummer voor het lied Golden. Er is tijdelijk geen vliegverkeer mogelijk van en naar de internationale luchthaven van Dubai. De autoriteiten melden dat de maatregel is ingesteld vanwege veiligheidsoverwegingen. Vannacht vloog een brandstoftank bij de luchthaven in brand na een droneaanval. Er vielen geen gewonden en het vuur was na enige tijd onder controle. Hoe lang het vliegveld van Dubai dicht blijft is niet bekend. President Trump zegt dat de NAVO een zeer slechte toekomst heeft... als de andere landen niet helpen met het heropenen van de straat van Hormuz. Trump deed zijn uitspraak in de Financial Times. Waarschijnlijk probeert hij met het interview de druk op andere landen op te voeren... om militaire hulp te sturen bij het heropenen van de zeestraat... die door Iran is geblokkeerd. Tot nu toe heeft geen enkel land concrete hulp toegezegd. Een aanzienlijk deel van de bedrijventerreinen in Nederland... is niet goed voorbereid op wateroverlast door klimaatverandering... zeggen onderzoekers van werklandschappen voor de toekomst. 70% van die terreinen is kwetsbaar bij extreme buien. Bij de doorgaans versteende bedrijventerreinen... kan het water bij piekbuien niet weg. De onderzoekers adviseren daarom om meer groen aan te leggen. Het weer, vooral in het oosten, vallen nog pittige buien... met kans op hagel en onweer. Het is een graad of 5.